10 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk mogen vanaf half juni duizenden winkels, warenhuizen en winkelcentra weer open, heeft premier Johnson gezegd. Vanaf 1 juni mogen markten en autodealers al open als ze kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen. De versoepeling geldt niet voor de andere delen van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Schotland en Wales. Zij gaan over hun eigen coronabeleid. Voetbalclub AZ is een procedure gestart bij de UEFA... om de koppositie in de eredivisie toegewezen te krijgen. De club hoopt op die manier het Champions League-ticket van Ajax over te nemen. Blijkt uit documenten die in handen zijn van het tijdschrift Quote. Een maand geleden besloot de KNVB een punt achter het eredivisie-seizoen te zetten... en werd Ajax op basis van doelsaldo aangewezen als de nummer 1. AZ eindigde als tweede, maar won wel beide competitieduels van Ajax... De club vindt dat dat een betere afspiegeling is van de verhoudingen... en daarom als nummer 1 moet worden aangewezen. Vleesbedrijf Vion wil dat alle medewerkers in de vleessector regelmatig worden getest op het coronavirus. Volgens het bedrijf is dat nodig om de vleesvoorziening in Nederland voor te blijven zetten. Gisteren werd bekend dat bijna een kwart van de 657 medewerkers van de slachterij van Vion in Groenlo besmet zijn met corona. Vion heeft maatregelen genomen om meer besmettingen te voorkomen. De Volkskrant heeft literair recensent Arjen Peters op non-actief gezet, schrijft NRC. Volgens NRC doet de Volkskrant al enkele maanden onderzoek naar hem... vanwege geruchten dat hij voorafgaand aan een recensie... persoonlijk contact zou zoeken met schrijfsters. Dat is ongebruikelijk, omdat bij recensies het oordeel... bij voorkeur onafhankelijk tot stand komt. De 57-jarige Peters geldt als een van de meest gezaghebbende critici van Nederland. De Volkskrant is niet bereikbaar voor commentaar. Het weer vanavond en vannacht vrij helder en de temperatuur daalt tot een graad of 7. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen veel zon bij 19 tot 25 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. Weer sporten Alleen wel op anderhalve meter. Er samen weer goed uitzien. Maar met klachten blijf je thuis. We werken ook zoveel mogelijk thuis. Alleen als dat niet kan, gaan we naar het werk.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 Park it like it's hard. Park it like it's hard. If a nigga get an attitude, pop it like it's hard. Pop it like it's hard. Pop it like it's hard. Got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I roll the best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bowl that's whiter than what's has been in Donnie The phantom, exterior like fish the interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer dickery, I know killers in the street. Still to make you feel like you chiller in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask me shit. You should take 4B and think before you fuck with little skateboard P. blew that. The big boss dog, yeah, I had to do that.